Wel kwamen er uit het hele land meldingen van blikseminslagen en wateroverlast... In Meerkerk in Zuid-Holland sloeg de bliksem in in een rijdende politiewagen. De twee agenten in de auto raakten niet gewond. Ook leidden blikseminslagen her en der tot brandjes. Een Nederlands meisje dat sinds maandag in het Lago Maggiore in Italië werd vermist is doodgevonden. Het meisje van 16 was met haar familie op vakantie bij het meer. Maandag ging ze met vrienden varen. Waarschijnlijk is ze onwel geworden en uit de boot gevallen. De Amerikaanse minister Kerry wil een onafhankelijk onderzoek naar het geweld tegen aanhangers van de moslimbroederschap in Egypte. Kerry heeft zijn zorg over het geweld geuit tegenover leden van de Egyptische overgangsregering, onder andere tegen vicepresident El Baradei. In Cairo zijn volgens de Egyptische regering 65 betogers om het leven gekomen. De moslimbroederschap spreekt van 120 doden. De Tunesische politie heeft in de zuidelijke stad Sidi Bouzid traangas ingezet tegen gewelddadige betogers. Sidi Bouzid is de geboorteplaats van de donderdag vermoorde oppositieleider Brahmi. Betogers die woedend zijn over zijn dood gooiden stenen naar de politie en staken autobanden in brand. Aanhangers van de oppositieleider houden de islamitische regeringspartij en Nada verantwoordelijk voor de moord. Op het Spaanse eiland Mallorca is al meer dan 1600 hectare pijnboombos verwoest door de natuurbrand die vrijdag uitbrak. Tientallen huizen en een vakantiepark zijn ontruimd. Er zijn geen meldingen over gewonden. Door de harde wind en temperaturen rond de 40 graden heeft de brandweer grote moeite het vuur te bestrijden. Ajax heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen. In de arena in Amsterdam werd AZ naar verlenging verslagen met 3-2.